7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat hij binnenkort een ontmoeting heeft met de Iraanse president Rouhani. Bij de afsluiting van de G7-top zei Trump dat hij openstaat voor zo'n ontmoeting als de omstandigheden juist zijn. Als het inderdaad gebeurt zou dat een grote diplomatieke doorbraak zijn. De verhouding tussen de VS en Iran is uiterst gespannen sinds Trump het atoomakkoord met Iran opzegde. Tijdens de G7-top was de Amerikaanse president opvallend mild over de Iraanse leiders. Hij zei niet uit te zijn op een machtswisseling in het land. In Rotterdam is de Maastunnel in beide richtingen dicht vanwege een grote brand. De brand woedt bij een bedrijf aan de Doklaan aan de zuidkant van de stad. De brand ontstond rond kwart over vijf. Over de oorzaak is nog niets bekend. Mensen die last hebben van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. In Wageningen roepen studentenverenigingen studenten op om s'avonds niet alleen over straat te gaan. In korte tijd zijn daar drie jonge vrouwen aangevallen. Afgelopen weekend was een 22-jarige studenten slachtoffer. Drie mannen sprongen uit de bosjes en bedreigden haar met een wapen. Ze raakte licht gewond. Eerder werd een vrouw beroofd van haar tas en een derde vrouw werd lastiggevallen door een man met een bivakmuts op. Bewakers van de universiteitsgebouwen in Wageningen gaan extra surveilleren bij de studentencomplexen. De derde etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Sam Bennett. De Ierse renner was na een rit van 188 kilometer in Alicante de snelste in de massasprint. De Nederlander Pascal Jacobsen eindigde als zevende. Nicholas Roach blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm met in het oosten kans op een onweersbui. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en op veel plaatsen tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Ook woensdag heet, maar dan wordt de warmte later op de dag wel verdreven door onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 gasoline and them foreign cars. There's no life like the country life. No money, but it's alright. Ain't worried about good wine. Just wanna have a good time. A thousand channels on the TV. Treat everybody like the family. So bring a jug of your sweet tea. Leave all your worries and come inside life like the country life. Can't beat bunny bread, and Mountain Dew. Hanging out, talking about the game and what makes a good barbecue. toast the boys overseas. Living on a buy one, get one free. Just make it do. it's alright. Ain't worried about good wine, just wanna have a good time. A thousand channels on the TV, treat everybody like their family. So bring a jug of your sweet tea, while hugging up to your sweet pea. Raised at grandma's daycare, plastic forks for your silverware. Saving up for the county fair, hey there. Dat was uit New Brownsveld, Texas. Brian Milson met de Country Life. En we zijn nog ruim een uur bij je met de lekkerste countrymuziek... afgewisseld met bluegrass en Americana. En in dit uur kan je nog verwachten twee nummers van het Spotlight album. Dat is Come On Over van Shania Twain. En we hebben straks ook de Nashville Spiegelplaat. Ashley Monroe zingt solo, maar ze is natuurlijk ook lid van de Pistol Annies. Uit 2015 ga je luisteren naar On Something Good van haar. Wheels are if they don't turn enough. And so the story goes. Deze keer doen we nog een greep in onze digitale brievenbus en later op in dit uur ook nog. Deze keer gaan we naar Australië en dat doen we met Megan Sitwell. en die stuurde haar nummer op Peace of Me en daar ga je dus nu naar luisteren. Country from Down Under. Uit Australië was dat Megan Sitwell en Piece of Me. De Nashville Spiegelplaat. Voor degenen die voor de eerste keer naar deze show luisteren, wat betekent dat? Ga ik je dat even uitleggen. Dat zijn twee versies van hetzelfde nummer. Het liefst het origineel met een andere leuke versie of twee hele bijzondere versies van hetzelfde nummer. En deze keer stuurde Hans Jongejan uit Valkenswaard naar info.nashvilleradio.nl zijn spiegelplaat. Het nummer is in 1973 geschreven door Don Henley en Clan Frey. En in 2012 zette Buck Owens op de plaat voor zijn album Buck Sings Eagles. Je gaat dus twee keer luisteren naar een eh, versie van hetzelfde nummer. Eerst dus de Eagles en daarna Buck Owens met Tequila Sunrise. Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky just a hired hand working on the dreams he planned to try. The days go by. spiegelplaat. It's another tequila sunrise Stirring slowly across the sky Said goodbye just a hired hand, working on dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town, and she's out. just another woman, and I couldn't keep from coming on. Been so It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. On va t'appeler madame, madame canaille petite à trop mignon pour faire ta criminelle. Comment tu toi mais moi, je peux faire moi tout seul. Allons à la foyer même pour changer ton nom. On va t'appeler madame, madame canaille petite Petit trop mignon pour faire ta criminelle. Allons à la foyer je peux faire moi tout seul. me regarde quoi t'as fait Si loin comme je suis dedans, mais ça, ça me fait du mal Mais oui, mais ça revoir, je loin de toi mignon T'apprends que belle que queue, jolie j'ai joli plomb Allons à la fayette mais pour changer ton nom On va t'appeler madame, madame Kenaiko aangezien je in country en Amerikanen ook regelmatig Cajun-invloeden terug hoort komen, vond ik het tijd geworden om Captain Gumbo een keer op de playlist te zetten. Dit was het 1990 Alonso Lafayette en het origineel stamt uit 1928 en toen werd het voor het eerst opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Bro. Uh, Cletus T. Judd. Ja, dat is een oude ego van de countryzanger Barry Paul. En hij heeft een eh, Red Solo Cup van Toby Keith opgenomen. Maar heeft er een hele leuke parodie van gemaakt. Dit is Double D Cups. A 1D, 2D parody of Toby. cups are utterly incredible. At Mardi Gras and Spring Break, they're usually quite visible. But you there, sweet lady, got a great set of breasticles. Are they real? I don't have to ask. That's true. Hey, double D cups, they may look inflatable, and whether they're paid for is often debatable. But on tons of websites, they're always downloadable, as well as Kim Kardashian's. Woo! Double D cups, 6,000 bucks. will two double D cups. Can't get enough. I'm glad I bought them. So glad I bought them. Yeah, I like them in tank tops. I like them in sweaters. I like when they point like an Irish setter. Yeah, double D cups have never looked better, but I can't seem to get lucky. Aww. Yeah must admit that some ladies with biggins have more than a few times had my name written on them with a sharpie when they see fitting, but they're all usually quite chubby. Double D cups. Hope they don't bust. Good lordy, lordy, you're such a hottie. I love them double D cups. against those who are not as blessed and may never win a wet t-shirt contest. But when it comes to double D's, I confess they're the ball in my vavoon. Easy, guys. Yeah, double D cups can be saline and plastic. The bigger, the better. They sure look bootastic. And though they may make it hard to do gymnastics, I mean it when I look at them and say, Double D cups, you're more than just jugs. Yeah. Bazooms, cans, baby feeders, tatas, milkshakes, pink nose puppies, hooters, watermelons, Twitter sausages, oh, blouse bunnies. Whatever you are, you're still my friends. My lifelong friends, both of you. Even the slightly smaller one. I love them double D cups and bras that push up like double D cups. Can't get enough. They're voor alle mannen die van het vrouwelijk schoonhouden. Cletus T. Judd en de Double D Cups. De versie van Barry Pool, want dat is het alte ego van Cletus T. Judd. Van de Red Solar Cup van Toby Keith. Ik ben echt benieuwd wat Toby hiervan heeft gevonden. Ik geloof dat hij het best wel leuk vond. Trisha Yearwood, daar gaan we nu verder mee. Country out America. En haar nummer heet... Heaven, heartache and the power 1979. I call collect on the phone. You say you're tired and alone. But it sounds like someone else is lying there. She said, Don't call me no more. Don't you knock on my door. It's too late now and I know you'll never change And she said You're just a Coca-Cola cowboy You got a Eastwood smile and Robert Redford hair say I just don't care. She said, just leave me alone and let me hang up this phone. Cause he'll see me cry and think I still love you. Please don't call me no more. I changed the locks on my door. time you understood that we are through. She said, You're just a Coca Cola cowboy. You got a Eastwood smile and Robert Redford hair. Coca-Cola Cowboy van Mel Tillis uit 1979. En als je nou denkt, goh, die achternaam Tillis, die komt mij bekend voor. Dat klopt, want Mel is namelijk de vader van country zangeres Pam Tillis. We gaan verder met Tara Thompson, een eh, hier nog redelijk onbekende country zangeres uit Amerika. In 2016 begon ze haar carrière en ze heeft inmiddels twee albums op haar naam staan. Maar we gaan even terug inderdaad naar 2016, want toen bracht ze haar debuutsingle uit Someone Take Your Place. I don't even own a pair of high heels. But I bought these at Payless on my lunch break. My sister did this makeup, she calls it get over your breakup. She said, get out there and work it, girl, so I'm working it. This ain't no drugstore perfume, I'm talking Chanel number five. A little sample that I saved, son, from our prom night. Yeah, I know this is a sports bar, you know I'm a fan of NASCAR. I'll have two Coronas, one for me, one for the hot girl I just turned into, yeah. on the Maytag With some money who could kiss, who could dance Any chance you could find me a little ashtray Thompson en haar debuutsingle uit 2016, Someone to Take Your Place. Kenny Rogers, ja, die man heeft natuurlijk ontzettend veel nummers op zijn naam staan. Maar wist je dat hij ooit ook nog een klein bluegrass uitstapje heeft gemaakt? Hij heeft namelijk in 2011 heeft hij het album opgenomen The Love of God met allemaal gospelachtige country nummers. Het origineel van dit nummer is trouwens uit 1940 en werd toen opgenomen door de Reverend G.M. Gates. En dit is Kenny Rogers and The Whites en I'll Fly Away. life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by. this life are gone, I'll fly away like a bird. Over these prison walls I've flown. zoek ik op internet weer of ik daar leuke country, bluegrass of Americano voor jullie kan vinden die nog niet in de Nashville collectie zitten. Zoals de volgende formatie, geformeerd door Brandy Carlisle, Natalie Humby, Mary Morris en Amanda Shires. Over wie heb ik het? Over de High Women. Dit is Redesigning Women. Old time living on a half-time schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to break and when to hit the Working hard to look good till we die. A critical reason there's a population raising eyebrows and a new generation. Rosie the Riveter with renovations and always gets better with wine. Read hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Come On Over van Shania Twain. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde info een e-mail met daarin de vraag of we aandacht aan dit album wilden besteden in het onderwerp Spotlight Album. Tuurlijk, als je zelf ook een suggestie hebt, info is ons e-mailadres. Vermeld in je e-mail even om welke artiest, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. En eh, wij gaan ernaar op zoek en het mag country, bluegrass of Amerikanen zijn. Hebben we het in huis? Vinden we het leuk? Vinden we het in de show passen? Gaat het zeker op de playlist. on Over van Shania Twain. Ja, dit album werd geproduceerd door de Zuid-Afrikaanse producer Robert John Lang, ook wel Mutt genoemd. Hij heeft drie albums voor haar geproduceerd, maar wat ook wel heel leuk is om op te merken, is dat hij bijvoorbeeld ook de producer was van onder andere ACDC en Brian Adams, dus iets heel anders als country. Maar country, dat draaien we dus nu. on Over van Shania Twain, twee keer achter elkaar. on Over en daarna When. Dit is het Nashville Spotlight Album. Get alive. life. Get a grip, get away somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. choose when you're up, when you're down take a break Nashville Spotlight album. Nashville Country Radio. Dat was uit Noorwegen en Taylor uit 2002 alweer. En is geboren als Marianne Elstad Olsen. Dus onvervalste country uit Scandinavië en dus uit Noorwegen. Ze zong Hello Goodbye. En ja, eigenlijk is dat eigenlijk ook wel waar. Want het zit er alweer op. We hebben twee uur weer volgestopt met de lekkerste country, Amerikanen en bluegrass. Maar aan de show is weer een eind. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Voor informatie over de show kijk even op www.nashvilleradio.nl. E Daar vind je al alle informatie. Barry Walsh stuurde via info.nashforradio.nl ook een e-mail vanuit Engeland om aandacht te vragen aan zijn single. En hoe toepasselijk, Until It's Time To Go. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. When there's so much time. There's no need to borrow. cigarettes and Merlot wine. Never worrying about tomorrow. Now the days are meaning so much more, more precious than before. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. I've seen changes through my eyes. I've loved and lost, and I have sacrificed. I've seen the writing on the wall. And every day has got a price silver flame is running through my hair like a mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. was running through my hair like a mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. We all care about the children sure on how they grow. But there ain't no need to worry because they know. So now I'm walking down that road. I pass memories on the way. until it's time to go. But it's alright, just hold on tight until it's time to go.